Het spoorbedrijf wil het verlies aan arbeidsplaatsen opvangen door natuurlijk verloop. China is tijdelijk gestopt met het importeren van varkensvlees van vier Nederlandse bedrijven. Dat zou zijn gebeurd na de recente besmettingen op een markt in Peking... waar importvis en vlees wordt verkocht... Welke bedrijven zijn getroffen door de maatregels onbekend. Ook is niet duidelijk hoe afhankelijk ze zijn van de export naar China. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is gestegen naar 32, twee meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Verder meldt het RIVM dat er twee nieuwe doden zijn bijgekomen als gevolg van het coronavirus, waarmee het totaal aantal sterfgevallen op 6107 komt. Het Capino Ballet en Eurosonic Noorderslag krijgen de komende vier jaar toch weer subsidie van het Rijk. Het zag eruit dat ze geld kwijt zouden raken na negatief advies van de Raad voor Cultuur. Maar de Tweede Kamer wil dat minister van Engelshoven toch geld geeft. De Nederlandse atleet Rolf B., die in Hongarije vastzit voor drugshandel... is door de rechter veroordeeld tot vijf jaar cel. Medeverdachte Gertjan N. kreeg ook vijf jaar. Het Hongaarse M wil, OM wil hogere straffen en gaat in beroep. De twee werden vorig jaar augustus betrapt op muziekfestival Siget. Ze verkochten drugs vanuit hun tent. Bij een aanval op een drukke veemarkt in de Afghaanse provincie Helmand... zijn volgens de autoriteiten 32 burgers omgekomen. De overheid en de Taliban beschuldigen elkaar van de aanval. Het is de bedoeling dat de Afghaanse partijen volgende maand verder praten over vrede.